heb jij die ander toch verkozen? Keerde jij voor goed je van af? Ik hoor je nog steeds zeggen, lieveling, ik hou van jou. Maar woorden zijn slechts woorden, jij bleef me toch niet trouw. Ik heb zoveel in stilte reeds geleden. Je was steeds voor mij het liefst op aarde. was voor mij alles waar. Al heb je mij bedrogen, mij nooit voor iets gespaard. Blijf toch altijd jouw beeldnis diep in mijn hart.